Nieuws van 2 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. In het Brabantse dorp Veen moet een eigentijdsfeest met de jaarwisseling voorkomen dat er opnieuw rellen uitbreken. Vorig jaar werden 100 jongeren opgepakt toen ze op Oudjaarsdag de brand verhinderden die een autobrand wilde blussen. Ook bekogelde ze de politie met flessen en zwaar vuurwerk. De burgemeester van Aalburg, waar Veen onder valt, wil niet meer dat er autovrakken in brand worden gestoken, ook al is dat een traditie. In plaats daarvan moet er een straatfeest komen, de inwoners mogen erover meepraten. Het Openbaar Ministerie past de voorwaarden aan voor de invrijheidstelling van pedoseksueel Ben O.L. Het gebiedsverbod wordt beperkt tot steden waar slachtoffers van zijn misbruik wonen. Zijn enkelband moet hij wel blijven dragen. Het OM voldoet met de aanpassing aan de uitspraak van de rechtbank in Den Haag. Ben O.L., een voormalige zwemleraar, kreeg zes jaar gevangenisstraf voor het misbruiken van tientallen meisjes tijdens de zwemles. Als hij goed meewerkt, volgt er mogelijk over niet al te lange tijd een versoepeling van de voorwaarden, meldt het OM. De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Fransman Jean Tirole. Hij krijgt de prijs voor zijn onderzoek naar de macht van grote bedrijven. Tirole krijgt omgerekend zo'n 900.000 euro. In de Tweede Kamer is brede steun voor de omroepplannen van staatssecretaris Dekker. De regeringspartijen zijn tevreden en ook de oppositiepartijen reageren positief. Dekker wil bestel openstellen voor nieuwe externe tv- en radiomakers. Die moeten de concurrentie met de omroepen aangaan en kunnen maximaal de helft van het programmabudget in de wacht slepen. Er komt meer ruimte voor informatie, educatie en cultuur. Puur amusement moet worden overgelaten aan de commerciële. In de Syrische grensplaats Kobani hebben Koerdische milities wijken heroverd op islamitische staat. Dat zegt een woordvoerder van de Koerden in het noorden van Syrië. Er zijn verder berichten dat de Verenigde Staten opnieuw luchtaanvallen hebben uitgevoerd op stellingen van IS.